uur. Jasper Leegwater met het NOS Journaal. De Universiteit Utrecht heeft besloten om alle onderwijsgebouwen in de binnenstad te sluiten tot maandagochtend. Gisteravond bezetten pro-Palestijnse demonstranten een universiteitsgebouw. Ondanks een ultimatum van de bestuursvoorzitter van de universiteit moest de politie het pand ontruimen. 40 demonstranten zijn afgevoerd met stadsbussen. Bij de pro-Palestijnse protesten in Amsterdam zijn 32 mensen aangehouden. Gisteravond zochten de demonstranten de confrontatie met de ME. Ze gooiden met ammoniak en stenen naar ME'ers en bedreigden en intimideerden mensen. Uiteindelijk kon de demonstratie worden beteugeld door de betogers naar het Rembrandtplein te drijven. De VS stopt met wapenleveranties aan Israël als dat land Rafa binnenvalt. Dat heeft president Biden gezegd tegen CNN. De VS vrezen een bloedbad in de Gazastrook als Rafa wordt aangevallen... omdat daar 1,4 miljoen Palestijnen zijn die geen kant op kunnen. Het COA is na vandaag meer dan 1 miljoen euro verschuldigd aan de gemeente Westerwolde. Sinds 22 februari overnachten bijna elke dag meer dan 2000 mensen in het aanmeldcentrum van Ter Apel. En dat druist in tegen de bestuursovereenkomst tussen de gemeente en het COA.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 Vrijdag gaan de gesprekken verder. De deadline verstrijkt op 15 mei. Real Madrid heeft zich geplaatst voor de finale van de Champions League. In de slotfase versloegen de Madrilenen gisteravond Bayern München in eigen huis met 2-1. Het is de zesde keer in elf seizoenen dat Real Madrid in de finale van de Champions League staat.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 Veertig demonstranten zijn afgevoerd met stadsbussen. Bij de pro-Palestijnse protesten in Amsterdam zijn 32 mensen aangehouden. Gisteravond zochten de demonstranten de confrontatie met de ME. Uiteindelijk kon de demonstratie worden beëindigd. De VS stopt met wapenleveranties aan Israël als dat land Rafa binnenvalt.